Katrien Straatman met het NOS-journaal. Van het aantal militairen in Irak. Meer dan de helft van de 8900 van de militairen die er nu nog zitten... worden overgeplaatst, nu de strijd tegen IS zo goed als is gestreden. Getuigen melden aan het persbureau AP dat de eerste Amerikaanse manschappen al zijn teruggetrokken. Ze zijn met wapens en materiaal overgevlogen naar Afghanistan. In 2014 raakte de VS betrokken bij de strijd tegen islamitische staat in Irak. Grote delen van het land waren of werden toen ingenomen door IS-strijders. Eind vorig jaar zei Irak dat de terreurorganisatie uit het hele land was verdreven. Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015, weigert vragen te beantwoorden van de rechtbank in Brussel. Daar staat hij vandaag terecht voor een schietpartij drie dagen voor zijn aanhouding in maart 2016 in de Brusselse gemeente Forst. Abdeslam zegt alleen naar de rechtbank te zijn gekomen omdat hem dat is gevraagd. Hij zei ook dat moslims slecht worden behandeld en dat er niet uitgegaan wordt van hun onschuld. Hij spreekt van een schijnproces dat alleen voor de media wordt gevoerd. Een tweede terreurverdachte die vandaag in Brussel terecht staat is Sofien Ayari. Hij wist met Abdeslam te ontkomen bij de schietpartij in Vorst. Nederland trekt zijn ambassadeur in Turkije officieel terug. Volgens minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken is er vooralsnog geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen. Nederland had al sinds maart vorig jaar geen ambassadeur meer zitten in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen is de zon gaan schijnen en het blijft vanmiddag droog. Bij een temperatuur van tussen de 1 en 4 graden. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen is er meer zon. Alleen in het zuidoosten en noorden is er kans op wolkenvelden. En het wordt dan 1 tot 3 graden boven nul. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate.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 A contact sport. Let the neighbors talk deeply, dippy. I'm your Superman. I'll explain. You're my lowest lane. Oh, my love. I can't make head nor tail of set sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion.